Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanuit de hele wereld komen landen met strafmaatregelen tegen Rusland. Die sancties treffen vooral de oligarchen. Dat zijn rijke Russen die dicht bij Poetin staan. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer reizen naar de EU en ze kunnen niet meer bij hun geld op westerse banken. Deze onderzoeker vertelt wat voor effect die sancties moeten hebben. Nou, wat de oligarchen kunnen doen is druk op Poetin leggen, want zij vinden het natuurlijk heel vervelend als die sancties eh, hun treffen. En eh, ja, Poetin zal daardoor eh, mogelijk eh, van gedachten veranderen. Dat hij denkt, nou, dat oprukken naar Kiev en daar de macht overnemen gaan we niet meer doen. Omdat hij dan ook ruzie met zijn vriendjes oligarchen krijgt. Premier Rutte denkt dat de sancties van de EU verder gaan dan de Russen hadden verwacht. De man die gisteravond urenlang mensen gijzelde in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is een bekende van de politie. Dat schrijft het Parool. De man zou vaker verward gedrag hebben vertoond. Volgens de krant is hij ook meerdere keren met justitie in aanraking geweest. Zo zou hij onder andere zijn ex-vriendin hebben belaagd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt het verstikkingsgevaar door papieren rietjes. Drie ouders melden dat hun jonge kinderen bijna stikten door zo'n rietje. Papieren rietjes worden zacht als je erop sabbelt en die stukjes papier kunnen dan in je keel komen. Plastic rietjes zijn sinds afgelopen zomer verboden in de EU. Overijssel is een hotel rijker. Het is niet voor mensen, maar voor konijnen. En mede door de voorjaarsvakantie zijn alle kleine kamertjes al volgeboekt. Daar is de eigenaresse heel blij mee. Ik ben ontzettend trots op het resultaat als ik eerlijk ben. En ik eh, vind het gewoon leuk dat nu in de eerste vakantie, de voorjaarsvakantie... Nou, dat we toch al helemaal vol zijn geboekt. Rijk wordt ze niet van het Konijnenhotel. Ze heeft er ook nog een andere baan naast. Het hotel runt ze puur en alleen voor haar liefde voor de knaagdieren. Als ik ochtends opsta, dan, dan is het eerste wat ik doe is ik ga naar de konijnen. Ik ga de konijnen eten geven. Als ik, naar, als ik naar bed ga, is het laatste wat ik doe bij de konijnen langs gaan. Ik, de konijnen staan echt nog ver boven mezelf eigenlijk. Het weer nog. Vanavond en vannacht wat meer bewolking. Morgen gaat het toch weer even regenen. Het wordt een graad of 9. Maar als het goed is, komt de zon dit weekend weer terug.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 The Sea of Love. Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big. see so clearly. The only truth I've ever known me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. 106.9 FM. restless songs I still love you so There's something between us That won't ever leave us There's no letting go op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze.